Aan het eind van de week, daar raak ik van streek en mijn hart dat slaat op hol. Dan laat ik me gaan, er flink tegenaan, ja we gaan weer aan de rol. Zonder te stappen We dansen en springen, we hossen en zingen. Doe de glazen nog eens vol. Hela, hela, hela, hela, ho. In ons stamcafé, tot een uur of twee. Kom zingen.